De techniek is in handen van David Habig. En dit wordt voortaan mijn herkenningstune. Ik vond hem al aardig. We gaan verder. George Shearing. Met natuurlijk Have You Met Miss Jones. En we gaan nu iets draaien van Harry Connick Jr. Eh, de titel is eh, For Once In My Life. En het is haast niet te geloven dat dat eh, oorspronkelijk zeg maar, een nummer is van Stevie Wonder. Door natuurlijk talloze jazzmensen vertaald, als het ware. Nogmaals welkom eh, luisteraars op deze nou een beetje onprettige dag eigenlijk. Want we hadden verwacht dat het toch wel wat aardig weer zou zijn. Maar nee, de regen komt naar beneden. Weliswaar niet zo hard. Het is natuurlijk zonde van al die inspanningen die in eh, Zandvoort zijn gedaan... om deze dag tot een eh, fantastische te maken.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 For once, I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. Now, for once, I can say, This is mine, you can't take it. Cause I got love, I know I can make it For once in my life I got someone who needs me For once in my life She needs must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. Don't know why I stay home each night, say your phone. Yeah, don't, and I left all alone, singing the blues I was crying. You treat me cold be. Great fun to be mean to me. Yeah, sure, for can't you see what what you mean to me? bent u toch wel wakker, neem ik aan. Na het eh, fantastische Mean to Me van Molly Johnson. <clears throat> Begeleid door, eh, ja, fantastische jazz, eh, jongens, mag je wel zeggen. Goed, ja, een tijdje geleden, of een tijdje geleden, nog maar heel kort geleden, is natuurlijk Lina Hoorn overleden. Ja, we hebben het allemaal wel gevolgd in de media. En ja, er is natuurlijk ontzettend veel aandacht aan besteed. Maar het is natuurlijk niet niks. Het, was een grootheid. Vandaar dat wij eh, ook maar onze portie... Eh, ja, I Got a Right to Sing the Blues aan u doorgeven. right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around. dragging my poor heart around. All I see for me got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to Certains diront mais c'est de la folie Mais non c'est S O N I cool Sur le rythme posant sa voix Sans trop forcer hein, juger du résultat Mon gourou c'est gourou je vous l'avoue Pas de star dans le gang le premier c'est le Manitou Une big Daddy pour le rap de demain No respect unissons-nous pour voir plus loin Le vers l'embrayage est enfoncé Première ça tourne notre route est désormais tracée Parcourir indéfiniment ces kilomètres Des propos que je me suis tenu de suivre à la lettre L'itinéraire sélectionné, le voici. Rap jazz soul façon Sunni MC. Dans ce domaine se démène l'interprète, lui qui souhaite tenir tête sans jouer les troubles fêtes. Être au volant me suffit, accordant beaucoup plus d'importance à conduire la mélodie sur le boulevard du rythme funky. Sur le boulevard, sur le boulevard. Sur le boulevard du rythme funky. Dès que jamais la famille reste unie, sur le boulevard du rythme funky, elle se réunit pour le meilleur. Pauvres pêcheurs, ne vous laissez pas mener en bateau. Vous vous en repentiriez aussitôt. Faites que le groupe fasse voyager votre esprit. Hein, sur le boulevard du rythme funky, Souni MC, titulaire du BAF. Animateur toujours prêt pour la teuf. Un 9-9 tout roule à la perfection. En bref, je ne changerai pas de destination. À la cool, pourquoi ne feriez-vous pas partie du voyage il aura foule, plus ce sera foule, mais qui parle de naufrage Pour ne pas perdre de temps, vous êtes conviés à vous joindre à nous. La route promet d'être longue, à savoir si nous en verrons le bout. Sur le boulevard, sur le boulevard. Sur le boulevard du rythme funky. Ja, hij breekt een beetje vreemd af, maar ach, who cares. Sur le boulevard, de ritme funky van Sony MC. Ja, je waant jezelf natuurlijk aan de Côte d'Azur als je dit hoort. Eh, met een heerlijke salade in die Zwazen Voor je met een glas uh, koele rosé of wat dan ook. Met uitzicht op al dat moois. Blauwe hemel, blauwe zee, Mediterranee. Goed, David. Jij hebt iets heel moois op de draaitafel eh, liggen, maar ook nou, weer iets totaal anders. Hè? Ah, ja, ja, maar eigenlijk is het verhaal gewoon heel mooi. <laughs> ja. Nou ja, ehm, je zoon die heeft al een keer een cd'tje eh, samengesteld met allemaal nummers die in uh, games Klopt, ja. voorkwamen. Ja. Ehm, en ehm, ik, ja, ik zat laatst, ik, ik speel, speel veel games. <laughs> Dat weet ik, ja. en ik zat er laatst eentje te spelen en dan ja, kon je allemaal verschillende auto's rijden. En dan kon je dan verschillende radiostations kiezen. En er zat ook een jazz. Hoe heet dat spel ook alweer? Grand eh, Theft Thief of zo, hè? Grand ja. Theft Auto. Ja, ja Grand Theft, ja. Grote dief. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. Maar in ieder geval, je kan daar ook een jazz radiostation uh, kiezen. Dus ik heb eventjes in het boekje opgezocht. En bleek dat alle nummers die daarop gedraaid worden... echt van grote artiesten zijn. En allemaal, <laughs> ja, allemaal, is dat, hè? Ja, dus eh, het, er zit nog een heel album aan, eh, een heel jazzalbum uh, aan vast. Aan vast, ja. ja. Toch wel heel erg leuk. Ja. Ehm, we gaan nu luisteren naar Sonny Rollins en St. Thomas. ja, David, het is natuurlijk best wel opmerkelijk dat, eh, dat eh, dit genre zeg maar, op, op, op, een, op, een, op een game eh, geplaatst is. Ja, en wat voor een game? <laughs> ja, precies. een, een game die, waarmee je denkt aan, aan kettingzagen en, en, en, hè? en dat soort dingen. En, en, en, gouden armbanden en weet ik veel. Het is ja, onbegrijpelijk. Maar aan de andere kant is het, is het natuurlijk wel erg goed, vinden wij, zeg maar, educatief. Dat, dat, dat de jeugd op deze manier met, eh, met jazz te maken krijgt. Hè? Want ja, zo is het toch? Hè? Ja, het is een mooie, een mooie uitlaatklep voor eh, verschillende artiesten. Zeker. zeker, precies. Ja, waar we mee verder gaan, dat is met eh, Madeline Peru. Ja, die kent u natuurlijk allemaal. ondanks dat het zulk ja, waardeloos weer is. Heb ik toch maar weer gekozen voor nummer Summer Wind, omdat het nou eenmaal een fijn nummer is. Trouwens, hebt u wel eens geluisterd, uiteraard, naar Madeleine Peru. Maar dat de stemmen van Madeleine Peru en Lina Hoorn erg veel overeenkomsten vertonen. Ook die specifieke toontjes eh, en die elastische bewegingen. Eh, moet je maar eens opletten, luisteraars. the sea and lingered there, so warm and fair, to walk with me all summer long. We sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer. fly. Ja, Herbie Hancock. Van zijn eh, cd Rock Your Soul. Ehm, we gaan natuurlijk verder met, eh, met een keuze van, eh, van, van David. David, vertel eens. Ja, ik heb hier een nummer van Priscilla Ann. het heet Rain, Rainy Days. Ehm, dat is wel toepasselijk lijkt me. Ja. <laughs> ja Priscilla Ann is een nieuwe opkomende ster in de van de Blue Note eh, record. Dus eh, Aha. het zit wel goed. <laughs> het zit wel goed. Priscilla en goed zo. Well, it's raining and it's pouring, and my old Well, he is snoring. Rainy day. Priscilla Ann. Ik had er nog nooit van gehoord. Met het nummer Rain. Wat een schoonheid van een stem. Echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar haar verdere repertoire. Goed, dit gezegd hebbende gaan wij verder. ja, een prachtige uitvoering van John Coltrane. Trouwens, eh, ver weg mijn eh, favoriete sax player, sax, sax player. Met het orkest van uh, Duke Ellington in a sentimental mood. Een zeer creatieve blazer. David, jij hebt iets van jouw keuze? Ja, nog moet ik wel eventjes mijn schuif openzetten, want anders eh, <laughs> horen de luisteraars helemaal niks. Wat is het, leven? wat is het leven zonder schuif? Daar <laughs> er zat alles maar achter een schuif. <laughs> maar in ieder geval, ehm, eh, ja, ik heb er nog eentje voor de, van, van dezelfde game eigenlijk. Ehm, eh, die stond ook in het album dat in de game werd gedraaid. Ehm, het is Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Gillespie. Yes. Um, Ik ben alleen eh, even vergeten welk nummer het was. Nou, we horen het vanzelf. Daar komt. Airport security. Now, that is something... Uh, even some of the females, man. Sometimes a lady would open my bag. I mean, she would just rip my bag open and break the zippers and everything and act pretty mannish and acted like she wanted to kick my butt. I think they should lighten up a little and tighten up in other areas. Cool out, Francis International Airport. You really have to cool out. please. En dat is dan alweer het eerste uur. Beste luisteraars, het gaat sneller dan je denkt. Maar gelukkig hebben we ook nog een tweede uur. Waar we onwaarschijnlijke mooie muziek voor u gaan draaien.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 De gewonde militairen zijn met een helikopter naar het veldhospitaal op de Nederlandse basis in Tarinkoot gebracht. Het ministerie van Defensie zegt dat de militairen zelf hun familie hebben ingelicht. Of ze naar Nederland worden overgevlogen of ter plaatse worden behandeld is nog niet duidelijk. Vorige week werd een Nederlandse militair in Afghanistan bij een aanslag met een bermbom gedood. Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen daarbij om. Zes schepen met hulpgoederen zijn onderweg van Cyprus naar de strook van Gaza. Het konvooi zal stuiten op een blokkade van de Israëlische marine. Israël heeft al gezegd dat de schepen zullen worden tegengehouden en de vracht in beslag genomen. Die wordt dan gecontroleerd en door Israël via de eigen kanalen naar de Gazastrook gebracht. Israël heeft het gebied van de buitenwereld afgesloten na de machtsovername door Hamas in 2007. Ook Egypte houdt de grenzen dicht. Goederen komen maar mondjesmaat het gebied binnen konvooi dat nu van Cyprus naar de Gazastrook vaart is een initiatief van de organisatie Free Gaza Movement. Ook Bangladesh heeft de netwerksite Facebook geblokkeerd. Aanleiding zijn spotprenten van de profeet Mohammed die op de site staan. Eerder blokkeerde Pakistan Facebook al om dezelfde reden. Volgens de autoriteiten in Bangladesh zijn de cartoons kwetsend voor moslims. Een man die de spotprenten op zijn pagina heeft gezet is gearresteerd. Als Facebook de pagina met de spotprenten verwijdert, worden de beperkingen opgeheven. Zo laten de autoriteiten in Bangladesh weten. Het weer, van tijd tot tijd buien, vanmiddag kans op onweer en windstoten en het wordt ongeveer...